My man, Barry Mack. Right on. en eh, vandaag de Muziek Boulevard zondageditie van Jaap Koper over. Het wordt weer een prachtige uitzending hoor. en de regio. Ik heb nog eh, lokaal nieuws voor je klaarstaan. En nog wat eh, nieuws uit Libië. Want wat daar toch allemaal aan de hand is, dat is toch echt niet te geloven. Maar toch wel het hoogtepunt van vandaag, het is carnaval. Dus ook natuurlijk nog even wat carnavalmuziek, hè? Weet je wat ik wel zou willen zijn? Ik denk een eh, bloemetjesgordijn. Een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn. Van het plafond zijn leven blijven lopen Dan wordt hij opgejaagd van hier naar daar En altijd maar het beste blijven hopen De honderdduizend of het abattoir Maar lekker rustig blijven hangen zoals een gordijn Dat moet toch zalig zijn Weet je wat ik wel zou willen zijn? kusgordijn, een bloemengordijn. Van het plafond zijn leven blijven knokken. Want anders zit hij zo in de puree. Een mens moet heel zijn leven blijven dokken. Betalen moet hij tot zijn AOE. Maar lekker rustig blijven hangen, zoals een gordijn. Dat moet toch zalig zijn. Weet profundo Een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn. En alle dagen hangen lekker in het zonnelicht. Met bloemen op mijn hele lijf, maar ook op mijn gezicht. Weet je wat ik wel zou willen zijn? Een bloemen.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 Zo door het hele dorp heen. Alleen, toen op een gegeven moment toen moesten ze stoppen bij de C1000. Om bier in te slaan. Alleen de C1000 was daar niet zo blij mee. Want ja, wie is nou 18 plus en wie niet?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 Big girl. Dus waar is Mika eigenlijk? Eh? Hij heeft geen plaat meer gemaakt. Maar goed, misschien komt het nog. Maar goed, nu even over Libië. Want ik had er vanochtend ook al even over thuis. En het is echt... Eh, wat er nou, kijk, we zijn dus met, die, met de militairen, met zo'n eh, gevechtshelikopter die eigenlijk ingezet werd voor Somalië. Zijn we dus eh, naar, naar zo'n ja, zo'n eh, zand, zandgebied zijn we heen gegaan, een woestijn. En daar zijn we gewoon, gewoon gaan landen met de intentie van, nou, we halen die mensen op en we gaan weer weg. Alleen nou zou blijken dat, ja, of het leger of Gaddafi, die had dus doorgekregen dat wij daar kwamen. Dus gelijk die mensen uit de helikopter en ja, maar de bemanning die wordt dus nu opgepakt. Maar die mensen die, er, die ze opwouden halen, die mogen gewoon weg. Dus ik snap niet waarom ze ongewapend eh, ze, daar naartoe gaan. En dan ook nog in een hinderlaag komen. Terwijl ze ook gewoon normaal weg konden komen. Ja goed, het is... Eh, het is, het is, het is, eh, ik weet ook niet... Trouwens, de vraag rust ook nog. Heeft gek op Jack die kijkcijfers nog gehaald?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 Our life is wonderful with coffee to shoot. uit elkaar, maar ze hebben een prachtige plaat achtergelaten. Het ook Wonder Woman. Lief. En het gezegde dat alles wat Linda de Mol aanraakt in goud verandert, klopt ook echt. Want eh, comedy heeft eigenlijk nooit heel goed gescoord op de Nederlandse televisie heeft Linda de Mol weer kunnen, kunnen overtreffen met haar gek op Jack. Heeft ze weer ruim uh, eh, 2 miljoen kijkers gehaald. Op de eerste plek eh, stond het 8 uur journaal met 2,1 miljoen kijkers. En dan Niet is deed ook goed met 1,8 miljoen kijkers. Maar goed, het is toch wel, eh, dan doe je het toch goed.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 kregeling, kregeling, kregeling, kregeling, krijgerijn, krijgerijn. En ik blijf bij jou slapen, want jij woont bij het spoor. En s'nachts, la. gaat het ritme door. Nou, daar krijg ik ook een Carnivàle-gevoel van hoor. Van Guus Meeuwers. Ding, En denk je nou van, ja, zo'n iPad die heb ik altijd al willen scoren. Nou, 25 maart komt een nieuwe iPad op de markt. En die, eh, ja, die, die is natuurlijk ontzettend duur. Maar omdat die nieuwe iPad uitkomt, eh, gaan de oude iPad-bezitters... die stellen massaal aan op Marktplaats. En dan kan je gewoon voor heel goedkoop kan je een, eh, kan je een nog goede iPad scoren. Wel de iPad 1, dus heeft niet zoveel als de iPad 2... Maar ik denk, als je er een wil, dan moet je het nu doen. Dit is Jean Paul. Temperature. dat zit, uh, nou, dat zit niet zo goed vandaag. Hè. Thunder Paul say, Well, woman, the way, the time cold. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Because see the girl them broke out on the floor From you want one work this performer From you don't one a man where can't turn you on Girl, me see you when them upon ya Can't stand for the long, nah Eat no yam, no steam fish, nah No green banana But down in Jamaica we give it to you hot like a sauna Well, woman, um, on the way, the time cold I wanna be keeping you warm I got the right temperature for shelter you from the storm Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on And girl, I me the papa, you can be the mom. Oh oh. Pump exposed and girl, you got the chest out, but you know we out, cause girl, you impressed out. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for make you stress out. Me have a flat to become me, God bless out. And girl, if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed, if it is to my chest out. Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you and girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh oh. Girl, don't say me crazy now. This straight drop it and a Bridget and flavor show. Oh, oh. Time for me make baby now. So stop boy like you, I get shady, yo. Oh, oh. Woman, don't play me now, cause I'm fits and fat, not greedy, yo. Oh, oh. My loving is the way to go. My loving is the way to go. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right sticks to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh oh. When they roll with a player like me, with a brother like me, girl, there is no other. No need to talk it right here, the spark it right here, keep it undercover. Come in love how you fit in your blouse and your fat all your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Oh, likes to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Like I see the girl, them broke out on the floor from your door. not wanna work this performer. From your door, not wanna man, what can't turn you on, girl, make I see you when them upon ya. Can't stand for the long now yam, no steamed fish, nor no green banana. But down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna. Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm.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 Met de achtergeplakt Dirty Beat. En een flinke tegenvallen voor Terschelling. Dirty Beat. Want Terschelling wil graag een stukje van Leeuwarden hebben om eh, daar een ziekenhuis te bouwen. Want dan konden, de, dan konden hun kinderen konden daar bevallen omdat eh, ja, nu kunnen ze niet bevallen op het Terschelling zelf. Dus moeten ze naar Leeuwarden. Dus dachten ze, nou, weet je, dan krijgen we toch een stukje Leeuwarden. En dan gaan daar gewoon onze kinderen. Die worden daar dan gewoon geboren. En dan hebben ze de, de Terschellingse achtergrond. Maar goed, het mag niet.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 And yes, of course we does. We running this sound just like a club. And no, you don't wanna mess with us. Got Jesus on my necklace. Uh, uh. Got that. turn it up, up, up, up, up, up, up. DJ, turn it up, up, up, up, up, up, up. DJ, turn it up, up, up, up, up, up, up. DJ. we are. We are. Nou, goed gezegd oké, ja. En er lopen toch een boel gekke mensen rond. Eh, zo ook in Amerika. Want er was een vrouw, Valentina, die was, eh, die was uitgeglijden over een bananenschil in een winkel. En ja, eh, ze claimt dat ze daar een hernia door heeft gekregen. En ja, ze vindt eigenlijk dat ze dus 99.000 euro had moeten krijgen. Maar goed, omdat ze dat zelf ook een beetje veel vindt. Ja, het is toch zo'n redelijk mens. Wil ze, vindt ze 44.000 euro ook wel goed. Goed, die, die, die is dus echt helemaal gestoord, hè. Want ik mag het eigenlijk niet zeggen. Dit is One Republic. Met de eh, Secrets. I need another story. Something to get off my chest. My life gets kinda boring. Need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Something that Secrets hoorde Het zit alweer op het eerste uur, de Muziek Boulevard. Maar goed, we gaan tweede uur nog harder knallen.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 Ze zouden leden zijn van de SES, e een elite-eenheid die altijd in het grootste geheim opereert. Volgens de zondagskrant zijn de acht overgebracht naar Benghazi, waar de opstandelingen het voor het zeggen hebben. Troepen die trouw zijn aan kolonel Gaddafi hebben de aanval geopend op rebellen die optrekken naar Sirte. De kustplaats op ruim 400 kilometer van Tripoli is een bolwerk van Gaddafi getrouwen. Bij de aanval zouden onder meer gevechtsvliegtuigen betrokken zijn. De opstandelingen zeggen dat ze bij de stad Ras Lanouf een legerhelikopter hebben neergehaald. De Libische staatstelevisie meldt dat de stad Zawiya is heroverd op de opstandelingen. Troepen die trouw zijn aan Gaddafi zouden de stad na zware gevechten weer in handen hebben gekregen. In Jemen verblijven nog 95 Nederlanders. Onder hen zijn 20 medewerkers van de ambassade. De anderen zijn voor het grootste deel ontwikkelingswerkers. De ambassadeur heeft Nederlanders die in Jemen verblijven opgeroepen om dat land te verlaten als hun verblijf niet strikt noodzakelijk is. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen ook daadwerkelijk weg willen. Nederlanders kunnen nu nog gewoon een vlucht boeken. In Roosendaal is een ongeluk gebeurd met een carnavalswagen en daarbij is een man om het leven gekomen. De praalwagen was met twee mannen op een trekker op weg naar het startpunt van een optocht in het Belgische Essen in de buurt van Roosendaal. Een van de mannen gleed van de trekker en kwam onder de wielen. Hij is ter